Zes uur. Freddy van met het NOS-journaal. De meeste pensioenen hoeven volgend jaar van het kabinet niet te worden verlaagd. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. Minister Koolmees stelt wel een voorwaarde. Er moet een deal komen over een nieuw pensioensysteem. Als dat niet lukt, dreigen forse kortingen... doordat pensioenfondsen door de coronacrisis veel geld op beleggingen hebben verloren. In de Bijlmer in Amsterdam wordt een antiracisme-betoging gehouden. De afgelopen jaren is er in Nederland qua racisme nauwelijks iets veranderd, zegt de organisatie. De demonstratie is in het Nelson Mandela Park. Daar kunnen tot 18.000 mensen op anderhalve meter afstand van elkaar demonstreren. Op de intensive cares in Nederland liggen nu 80 coronapatiënten, 11 minder dan gisteren. Buiten de IC's liggen 333 mensen met coronaklachten in een ziekenhuis, vijf van hen sinds gisteren. Sinds gisteren ook zijn in Nederland 11 nieuwe coronadoden geregistreerd. De afgelopen twee weken is wereldwijd voor het eerst in maanden weer een lichte stijging vastgesteld van het aantal coronadoden. Het virus is nu vooral sterk in opmars in Midden- en Zuid-Amerika. En in Iran wordt voor een tweede golf gevreesd. Een jongen van 15 die een homostel in Amsterdam belaagde... heeft een leerstraf gekregen van 35 uur... en hij moet 850 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. De jongen schold samen met anderen onder meer de twee mannen uit... voor kankerhomo's en bespuugde ze. En de directeur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is terecht geschorst. Dat is de uitkomst van een kort geding in Amsterdam. Ook het ontslag van de secretaris van de Stichting Islamitisch Onderwijs... waar het Haga onder valt, was terecht, oordeelt de rechter. De middelbare school is door een conflict in de leiding volgens de rechter onbestuurbaar geworden. Het weer bewolkt, een kans op wat regen. Vannacht ook af en toe en dan wordt het een graad of 12. Morgen eerst bewolkt, in het noorden regenachtig en later in het zuiden wat zon.